Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs van beste actrice. En regisseur Jasmila Zbanic won beste regie. Kovaris Aydar vertelt het verhaal van een Bosnische tolk... die werkt voor de Nederlandse blauwhelmen... die de moslim-enclave van Srebrenica bewaken. Ze probeert met alle macht haar man en zoons... uit handen van de Bosnische Serviërs te houden. In Wenen hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars tegen de coronamaatregelen. De betogers zijn het niet eens met de vaccinatieplicht die in februari in Oostenrijk ingaat. Ook werd gedemonstreerd tegen de lockdown die al drie weken van kracht is. Die lockdown eindigt morgen voor iedereen die gevaccineerd is of is genezen van corona. Voor ongevaccineerden blijft de lockdown voorlopig nog gelden. De tornado's die over de Amerikaanse staat Kentucky zijn getrokken... hebben volgens de gouverneur aan meer dan 70 mensen het leven gekost. Hij vreest dat het aantal nog oploopt tot boven de 100. Hij sprak van de meest verwoestende tornado's uit de geschiedenis van Kentucky... en heeft de noodtoestand afgekondigd. Daardoor komt er extra geld vrij voor noodhulp. Ook president Biden heeft steun toegezegd. Vooral het stadje Mayfield is zwaar getroffen. Daar stortte het dak van een fabriek in... waar op dat moment meer dan 100 mensen aan het werk waren. Reddingswerkers hebben zeker 40 mensen levend uit de ravage gehaald. Gorkum is een van de vijf gemeenten die worden verplicht om asielzoekers op te vangen, zegt de burgemeester. Volgens demissionair staatssecretaris Broekers-Knol is het nodig omdat er een acute noodsituatie dreigt door een tekort aan opvangplekken. Het weer. Het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Later vanavond en vannacht vanuit het westen regen.